Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De brandweer heeft in een woning in Duiven in Gelderland twee doden gevonden. Een voorbijganger had gezien dat de woning in brand stond en sloeg alarm. Buren hebben nog geprobeerd contact te krijgen met de bewoners. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet uitgesloten dat er nog meer mensen in de woning waren in Duiven. In China zijn in nog meer steden reisbeperkingen opgelegd... om verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. In zeker elf steden mogen mensen niet meer met het openbaar vervoer... of vliegtuig reizen. Ongeveer 37 miljoen Chinezen worden erdoor getroffen. Het aantal besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus... is opgelopen naar bijna 900 en 25 mensen zijn overleden. Ook in de Chinese hoofdstad Peking zijn maatregelen getroffen. Zo zijn de verboden stad en meerdere tempels afgesloten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil het gebiedsverbod... voor de omstreden imam Fawaz Geneet in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk opnieuw verlengen. Volgens het ministerie toont de imam nog geen beterschap. Geneet kreeg het gebiedsverbod in 2017 opgelegd... nadat hij een illegale gebedsdienst had geleid in een boekhandel... Sindsdien wordt het verbod elk half jaar opnieuw bekeken. De gemeente Den Haag vindt dat de imam met zijn optredens bijdraagt... aan de radicalisering van jongeren. Hij draagt zijn boodschap nu uit op Facebook en in de media. Mensen van 50 en ouder moeten voortaan kunnen meedoen... aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Nu is de minimumleeftijd nog 55 jaar. In een oproep aan minister Bruins, die door klinieken en darmartsen is ondertekend... staat dat de Europese richtlijnen screening vanaf 50 jaar aanbevelen. Ze stellen dat daardoor duizend gevallen van darmkanker per jaar vroegtijdig kunnen worden ontdekt. Het weer, veel bewolking, soms ook wat zon. Het is vrijwel droog, het wordt vandaag 3 tot 7 graden.